Maar na onderzoek zegt het OM dat daarvan geen sprake meer is. De mannen en de jongen blijven wel verdachten, maar het OM zegt niet waarvan. Als het hele onderzoek is afgerond bepaalt de officier van justitie of het drietal wordt vervolgd. Amsterdam gaat Peter R. de Vries eren met een herdenkingsmonument op het Leidseplein. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de misdaadverslaggever werd vermoord. Het monument komt op het Leidseplein omdat daar de oude studio van RTL Boulevard zit... en omdat het in de buurt is van de plek waar de Vries werd neergeschoten. De gemeente Middentrent heeft per direct een noodverordening afgekondigd. Dit voor het gebied rondom het terrein van een distributiecentrum van de Jumbo in Bijlen. Ze zijn bang dat boeren het centrum voor de derde dag op rij gaan blokken. Afgelopen dagen werd het distributiecentrum geblokkeerd door boeren die het oneens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet. En lekker in een hutje vogels spotten. Dat was de droom van deze vogelaar uit het Gooi. Maar die droom is bruut verstoord. Een vogelkijkhut die hij afgelopen winter had opgeknapt is vernield door vandalen. Alle planken aan de zijkant van de hut lijken eruit getrapt. Dit is gewoon schandalig wat er gebeurd is. Er zijn gewoon een stelletje vandalen bezig geweest. Die hebben die hele zijkant eruit getrapt. Van binnenuit wat voor lol moet je daar nou in godsnaam van hebben? De vogelaar hoopt dat de vandalen ook komen helpen bij het herstel. Maar veel vertrouwen heeft hij daar niet in. Dus er is misschien maar één optie. Je zou hier eigenlijk een hele ijzeren hut moeten neer gaan zetten om dit te voorkomen. Maar ja, dat kost natuurlijk ook weer heel veel. Ik weet niet. Dit is goed genoeg als iedereen er gewoon van geniet. En dan nog het weer vanavond in het noorden wat regen.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 oh. oh. serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuim, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh. oh met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin.